Goedemiddag, ik ben Bien en dit is het nieuws van NOS op 3. Volgende week wordt waarschijnlijk duidelijk of we tijdens kerst met de hele familie kunnen gourmetten. Premier Rutte zei dat vanmorgen tijdens een live Q&A op YouTube. Een van de meest gestelde vragen is, hebben jullie eh, al enig idee hoe het beleid rond de kerst eruit gaat zien? Daar zijn we druk mee bezig, zowel kerst als uh, eh, oudjaar, die hele periode van de feestdagen. Eh, en we gaan daar de komende dagen verder over praten. En we hopen eigenlijk aanstaande dinsdag er meer over te kunnen zeggen. En dan wordt waarschijnlijk ook bekendgemaakt dat de musea, theaters, bioscopen, bibliotheken en zwembaden weer open mogen. Hogescholen schrappen dit jaar het bindend studie studieadvies. Door corona missen veel studenten studiepunten, bijvoorbeeld omdat ze geen stage kunnen vinden. Om uitval te voorkomen wordt het studieadvies nu geschrapt. Op universiteiten blijft het advies wel gewoon gelden. De komende maanden vliegt er een drone heen en weer tussen de ziekenhuizen in Zwolle en Meppel. Het is een test. In de toekomst kan de drone bijvoorbeeld medicijnen of bloed vervoeren. De drone vliegt vanwege de veiligheid niet boven huizen, zeggen de ziekenhuizen. En hij gaat zo'n 75 km per uur. Fortuna Sittard heeft trainer Kevin Hofland ontslagen. De Limburgse club bungelt onderaan in de eredivisie en heeft dit seizoen nog geen enkele wedstrijd gewonnen. Wie Kevin Hofland gaat opvolgen is nog niet bekend. En in Groningen doen mensen hard hun best om het een beetje gezellig te maken. Er is een Facebook-actie gestart om letterlijk te zorgen voor wat lichtpuntjes. De bedenker roept mensen op huizen en straten alvast te versieren met kerstlampjes. We zitten natuurlijk eh, ja, in een donkere tijd, donkere periode. En dat is niet alleen eh, qua herfst, maar ook eh, qua corona en ja, van alles en nog wat. Dus ik, ik denk dat iedereen wel een lichtje kan gebruiken. En ze is niet de enige die er zo over denkt. Het hele dorp heeft inmiddels de kerstlichtjes weer van zolder gehaald. Het weer, er is veel bewolking en mist, maar vanmiddag komt de zon er wel wat vaker door.